NOS nieuws van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS journaal. Voor de kust van Ecuador is een zware aardbeving geweest. Volgens de vicepresident van het land zijn er zeker 28 doden. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in zee op zo'n 170 kilometer van de hoofdstad Quito... waar de schokken ook gevoeld zijn. Mensen renden in paniek de straat op. Een deel van de stad heeft korte tijd zonder stroom gezeten. Voor de kust geldt een tsunami-waarschuwing. Ook in buurland Peru worden mensen gewaarschuwd voor een tsunami. Op een muziekfestival in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn vijf mensen overleden, waarschijnlijk na het gebruik van ecstasy. Vijf anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze zouden op de intensive care aan de beademing liggen. Onder hen is ook een vrouw van 18, de andere slachtoffers zijn allemaal twintigers. Een bezoeker van het festival zei tegen een, tegen een tv-zender dat er te veel mensen binnen waren, waardoor het er erg warm was. Het muziekfestival Time Warp is overgewaaid uit Duitsland en wordt voor de derde keer in Argentinië gehouden. De tweede dag is afgelast. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren een bezoek gebracht aan Tripoli om steun te betuigen aan de nieuwe Libische eenheidsregering. Ze boden aan om militairen van de regering op te leiden, mochten de Libiërs dat willen. De nieuwe Libische regering kwam tot stand met hulp van de VN. Het is de derde regering in het land. Westerse landen hopen dat deze nieuwe eenheidsregering kan helpen in de strijd tegen IS in Libië. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Nederlandse turnmannen zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Rio streed het zestal met acht landen om de laatste vier teamtickets. De Nederlandse ploeg, met onder andere Epke Zonderland, werd derde en sleepte daarmee een ticket binnen. Het weer vannacht alleen bij zee nog een bui.